4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Vertrekkende demonstranten van het grote bouwprotest zorgen voor drukte op de wegen rond Den Haag. Een paar uur geleden was de demonstratie van bouw- en grondbedrijven op het Malieveld voorbij. De politie begeleidt actievoerders met hun voertuigen naar de snelwegen. Op onder meer de A12 reed het bouwverkeer expres langzaam. De politie zegt op Twitter dat een aantal demonstranten flessen naar de agenten heeft gegooid. Daarmee is ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Verder is de actiedag vandaag rustig verlopen. De rechtbank doet vanmiddag zelf onderzoek op de boerderij in Ruinewold in Drenthe... waar ruim twee weken geleden een gezin werd gevonden. Een vader en zes kinderen leefden er jarenlang afgesloten van de buitenwereld. Vandaag bespreekt de rechtbank of het voorarrest wordt verlengd van de vader... en een eh, andere verdachte, een man die de boerderij regelmatig bezocht. De rechters willen de afgesloten woonruimtes in de boerderij eerst zelf bekijken. Brazilië wil lid worden van de OPEC, de organisatie van olieproducerende landen. President Bolsonaro zei dat op een conferentie in Saoedi-Arabië. Volgens Bolsonaro heeft hij ook al een informele uitnodiging... van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Voor de OPEC is Brazilië een welkome versterking na het vertrek van Qatar, straks ook nog Ecuador en het instorten van de Venezolaanse olieproductie. Brazilië voert intussen de olieproductie op. Vorig jaar werden er 2,5 miljoen vaten per dag opgepompt, het leeuwendeel voor het staatsoliebedrijf Petrobras. Augustus dit jaar waren dat al 3 miljoen vaten per dag. Een 38-jarige man uit Voerendaal moet zes jaar de cel in... omdat hij een vrouw heeft verkracht en twaalf anderen heeft aangerand. In ruim 2,5 jaar tijd maakte hij in totaal 15 slachtoffers. Hij probeerde ook nog twee vrouwen te verkrachten. De man liep tegen de lamp toen hij een lokagenten aanrande en mishandelde. Het weer op de meeste plaatsen volop zon, bij maximaal 10 graden. De komende nacht gaat het dan weer opnieuw licht vriezen. Morgen ook weer zonnig en fris met maxima van 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Vinkeveen en Maarsen, een half uur vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade, 10 minuten. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor Knoop 7 minuten.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 See that girl with the big tic tac, she figure number little criminal, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, what who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. turn it up. Yeah, we turn it up. They point out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. turning up. gather up his tools. He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom.